12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De mondkapjesplicht voor Amsterdam en Rotterdam wordt niet verlengd. Nu het minder warm wordt en het einde van het toeristisch hoogseizoen nadert... is het volgens de veiligheidsregio's makkelijker om afstand te houden. Sinds 5 augustus was het voor iedereen vanaf 13 jaar... op een aantal plaatsen in de twee steden verplicht om een mondkapje te dragen. Vorige week sloegen winkeliers en vastgoedeigenaren in Amsterdam en Rotterdam alarm... omdat de maatregel ten koste zou gaan van de klandizie. De zorg in Nederland die niets met corona te maken heeft... is weer op het oude niveau. Bij de uitbraak van het coronavirus kwam de overige zorg vrijwel helemaal stil te liggen. Het aantal verwijzingen en behandelingen in ziekenhuizen... is weer terug op het oude niveau, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Sinds het begin van de corona-uitbraak waren er ruim 800.000 verwijzingen minder dan verwacht. Mensen met soms ernstige klachten gingen niet meer naar het ziekenhuis. Minister De Jonge van Volksgezondheid praat met Duitse laboratoria... om te kijken of zij kunnen bijspringen om de testcapaciteit te vergroten. Nederlandse laboratoria kunnen de onverwachte drukte niet aan. Het ministerie verwachtte 30.000 coronatests per dag in september. Maar er blijken nu al 40.000 per dag nodig te zijn. Ook snellere andere testmethoden moeten volgens de minister bekeken worden. Maar die moeten dan wel gevalideerd zijn en dat kan even duren, aldus de jongen. De Japanse premier Abe treedt af, heeft hij bekendgemaakt. En hij doet dat vanwege gezondheidsproblemen. Hij heeft al jaren last van zijn darmen. Die problemen zijn verergerd en hij wil niet dat door zijn ziekte verkeerde beslissingen worden genomen. De ambtstermijn van de 65-jarige Japanse premier liep nog een jaar. Hij was premier sinds 2012. De verwachting is dat Abe formeel aanblijft tot zijn liberaal-democratische partij een nieuwe leider heeft gekozen. Het weer. Wolkenvelden en zon en vooral in het westen en noorden valt nog een bui. In de loop van de middag trekken er regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de Afsluitdijk richting Friesland bij Zand 7 kilometer. Op de N9 richting Alkmaar bij Bergen nog altijd 3.